Amber Brandsen met het NOS-journaal. In de Friese plaats Zwaag heeft een automobilist gisteravond een groep voetgangers aangereden. Eén persoon is omgekomen. Vier raakten er gewond, van wie één ernstig. De automobilist is aangehouden. Het is onduidelijk wat de oorzaak van het ongeluk was. Bij de bestorming van een hotel in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn zeker vijf dodelijke slachtoffers gevallen, onder wie een Amerikaan en twee Indiërs. Zes mensen raakten gewond, zo heeft de politiechef van Kabul bekendgemaakt. Tientallen mensen werden urenlang gegijzeld. Op Twitter meldde een lokale journalist eerder dat een Nederlander gewond is geraakt, maar het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dat niet bevestigd. Gewapende mannen bestormden gisteravond het Park Palace Hotel... waar op dat moment een feest werd gehouden. De aanval heeft ruim vijf uur geduurd. Volgens NBC News zijn de drie daders gedood. Zeker 15 mijnwerkers zitten vast in een ingestorte goudmijn in Colombia. De mijn is ondergelopen met water. Een aantal mijnwerkers lukte het om op tijd te ontsnappen. Reddingswerkers proberen nu de opgesloten mijnwerkers te bereiken. De eigenaar van de mijn vreest voor de levens van zijn personeel. Het is onduidelijk waardoor de mijn in de noordwestelijke provincie Caldas instortte en overstroomde. De autoriteiten noemen een stroomstoring, boringen of een explosie in de mijn als mogelijke oorzaken. Maleisië heeft een boot met zo'n 500 Rohingya terug de zee opgestuurd. De Maleisiërs hebben de vluchtelingen wel brandstof en eten meegegeven, zegt een woordvoerder van de regering. De vluchtelingenboot probeerde bij Penang aan land te komen in Noord-Maleisië. Volgens de onderminister van Binnenlandse Zaken kan Maleisië de stroom vluchtelingen niet aan. Het land wil een duidelijk signaal afgeven dat de vluchtelingen niet welkom zijn. Het weer is droog, windstil en fris. In het noorden begint de dag bewolkt, terwijl het zuiden veel zon krijgt. Later op de dag raakt het juist in het zuiden bewolkt met tegen de avond regen.